Dit is Lieselot Thomassen met het De Kamerfracties van VVD en PvdA komen komende dag bij elkaar om het concept regeerakkoord te bespreken. De onderhandelaars van VVD en PvdA hebben de doorrekeningen van het CPB ontvangen en die geven geen aanleiding om verder te onderhandelen. Als de fracties instemmen met het concept regeerakkoord dan kan het nieuwe kabinet snel worden beëdigd. De Hedwiegepolder in Zeeland wordt onder water gezet. Daar zijn VVD en PvdA het over eens geworden, zeggen bronnen in Den Haag. Het kabinet Rutte 1 zag af van het onder zetten van de polder... wat tot woede leidde bij Vlaanderen en de EU, omdat dat wel de afspraak was. Wanneer de Hedwiegepolder onder water komt te staan, is nog niet bekend. Op de snelweg A7 in Friesland zijn bij een verkeersongeluk negen mensen gewond geraakt. Twee van hen zijn zwaar gewond. Bij de afslag Beetster Zwaag zijn vijf auto's tegen elkaar gebotst. De eerste auto moest remmen voor een vrachtwagen, de andere vier reden achterop. In eerste instantie werden de gewonden opgevangen in een lijnbus die toevallig langs reed. Inzittenden van die bus verleende eerste hulp. In Bergen op Zoom woedt een grote brand in een winkelcentrum. Bij de brand is een gaslek ontstaan waardoor de brandweer moeite heeft met blussen. Volgens de brandweer is er explosiegevaar. Een energiebedrijf probeert de gasleiding af te sluiten. Tien woningen en een aantal winkels zijn ontruimd. Voor de bewoners is opvang geregeld in een nabijgelegen gymzaal. Bij de brand in Bergen op Zoom is niemand gewond geraakt. In New York moeten voor morgenmiddag 375.000 mensen hun huis verlaten, heeft burgemeester Bloomberg bepaald vanwege de komst van orkaan Sandy. Verwacht wordt dat Sandy morgen het vasteland bereikt. Vanwege de orkaan zijn tientallen vluchten naar het oosten van de VS geannuleerd. Vanaf Schiphol vertrekken morgen helemaal geen vluchten naar New York, Washington en Philadelphia. Het weer bewolkt in het westen kans op regen.